Ze won de 1500 meter ook op een bijzondere manier. Meestal komt ze pas op het eind van de race naar voren... maar nu nam Hassan al na 300 meter de leiding. Met een tijd van 3 minuten 51 en 95 honderdste haalde ze 3,3 seconden af van haar Nederlands record. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de WK de finale van de 4x400 meter gehaald... en zich daarmee geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar. De antiterreuraanklager in Parijs heeft aanwijzingen voor radicalisering gevonden... bij de politiemedewerker die donderdag vier collega's doodstak. Op een persconferentie zei hij dat de man contact had met leden van een salafistische groepering. Het salafisme is een ultraconservatieve orthodoxe stroming binnen de islam. In eerste instantie waren er geen aanwijzingen bekend van radicalisering... maar na onder meer het doorpluizen van zijn telefoon... nam gisteren de antiterreurafdeling van het Franse OM toch het onderzoek over. De man had voor de aanslag nog contact met zijn vrouw. De twee zouden in de uren voor de aanval 33 berichten naar elkaar hebben gestuurd over de islam. De spreeuw is ook dit jaar weer de meest geziene vogel in Nederland. Op de 24e vogelteldag zijn er bijna 160.000 gezien. De koolgans eindigde op de tweede plaats en op de derde plaats staat de vink. De vogeltrek komt in oktober altijd goed op gang... en door het heldere weer was deze vandaag goed te zien. In de eredivisie heeft Heracles thuis eenvoudig met 2-0 gewonnen van Emmen. Heracles kwam in de eerste helft op voorsprong door Dessers. In de tweede helft schoot Veendorp in eigen doel. Het weer vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog... bij maximaal 8 graden. Morgen valt op steeds meer plaatsen regen... met uitzondering van het noorden. Het wordt 8 tot 12 graden. Maandag is het op veel plaatsen droog.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 En nog uh, dat nummer van Will Smith in een 2019 eh, jasje met Getting Jiggy With It. Maar eerst die Milk and Sugar. Samen met Andre X met Riding High. You're the Cubic Extended Remix. Dance Night. Dance Night. night. Give it up, chicky, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha ha, Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. greatest. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the precipice, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off, but go off. But yes, yes, y'all. And you don't stop in the winter order. I makes it high, getting jiggy with them. Will Smith. Living that life, so consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, green to the maximum. I'll be asking them, would you like to bounce with a brother that's platinum? Never see Will attacking them. Never play ball with Shaq and them. Platinum, psych, hit. Thought I took a spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit it with the drop top, with the ribbon. Crib from my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Get jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. geloof gedaan door eh, Black and Crown met eh, Getting Jiggy With It. En daarvoor voor we DJ Snake, J Balvin en Tiga met Loco Contigo. Alleen dit keer in de Cedric Servet remix. Oftewel een beetje uptempo, wat meer bij dit programma past natuurlijk. Hè. Dance Night op zaterdagavond. Nou ja, af en toe eh, wijkt wijken we er een beetje vanaf. Maar eh, ik heb even een beetje shownieuws voor je. Ja, shownieuws. Ik, eh, ja, het is op zaterdag, dus ik vertel af en toe wel eens oud nieuws. Hè, maar afgelopen weekend, vorige week was dat alweer. Dus niet dit weekend, maar het vorige weekend is... DJ Chesto, Thijs Verwest in het huwelijksbootje gestapt. Op Instagram deelt hij drie romantische kiekjes met zijn grote liefde Annika... midden in de woestijn in Utah. Daarbij plaatst hij de tekst Liefde van mijn leven... gevolgd door de datum 21 september 2019 in een ringetje met een hartje. Dus ja, je eh, hebt er ontmoet in 2015. Want veel mensen denken, waar komt ze vandaan? Nou, 2015 hebben ze elkaar leren kennen. In het eh, ketchenrestaurant in New York. En eh, ze hadden gezamenlijke vrienden. Zo zijn ze aan elkaar voorgesteld. En eh, ja, ze gingen twee maanden intensief met elkaar om. En vlak voor eh, Coachella besloten ze samen een stel te worden. Zo vertelt Annika, die werkt, bij, die werkt als model. Ze werkt niet bij, maar ze werkt als model bij Folk. Dus ja, hè, beroemde man en beroemde vrouw toch wel. ja, en eh, ja, ze hebben de, tijd voor hun leven. En in de woestijn hebben ze elkaar eh, eh, gevraagd om met elkaar te trouwen. Chesto stelt dat de woestijn een plek is waar hij kan relaxen van zijn drukke DJ-bestaan. Om in een landschap te zijn dat onaangeroerd is door mensen is heel speciaal. Zo stelt hij. Je kan alle sterren zien in de avond en de zonsopgang en zonsondergang zijn zo speciaal en uniek. Het is de meest romantische plek op aarde. En dat voor een man van 50, hè? Want als we gaan kijken, eh, zij is eh, gewoon 27 jaar jonger. Maar ja, hè, what the hell. Ik bedoel, als je van elkaar houdt, dan is het altijd goed, hè. Dus eh, ja, ook Chester op zijn vijftigste dan toch getrouwd. Dus voorlopig geen pensioen, maar waarschijnlijk zal hij het wel wat rustiger aan gaan doen. hem Zandvoort, zaterdagavond, een wandeling over het strand, door de duinen... en het centrum van Zandvoort. Muziek nu. Wat dacht je van Simone Adams en Maximilian met I Don't Care? natuurlijk in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandtussen Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Loud Garden, Charms, MC Nash en Sexy Mr. S on Sax. Dat is vanavond eh, het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond wat verder door komen bij Club Erdas vanavond Afro, Losjes en Friends. Begint ook om 11 uur tot 5 eh, uur in de ochtend met uh, Rally B, Atti, Rockefeller... Jordan, Chase, Rich en Jean Jansen. En in Area 2 hebben we Gunto. Dat vanavond dus in Club Air. En nog een wekelijks is Encore. In de Melkweg vanavond Encore. Uh, eh, IK Osiris begint eh, om eh, rond de klok van middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Melkweg natuurlijk. Hip-hop en RB als je daarvan houdt. Voor meer informatie check de website uh, eh, encoreamsterdam.nl. Met DJ Prime, Ozai en Diamondelano. Een Wax Friend en hosted by Four Show Bangers. En nog een feestje. Vanavond een heel groot feestje. Exclusive Holland 2019. Ik was, eh, de eerste editie was ik erbij. Volgens mij alweer, is eh, is alweer de derde of de vierde editie. volgens mij de derde editie. Begint allemaal om 10 eh, uur vanavond tot 7 uur in de ochtend. Het gaat allemaal gebeuren in de Ziggo Dome Exclusive Holland 2019. En de eh, dresscode is eh, Hollands Glory. En dan zal je denken van Nederlandstalige muziek, daar hou ik niet van. Nou ja, met een ander jasje erbij Want ja, het is door organisator Q-Dance gedaan. Dus moet je even kijken op q-dance.com met onder andere Defense, De Nachtbrakers, Base Chasers, Dago, Reebone en Andyman, Dr. Rootless... Losgeld, Outsider, Soundrush, Wildstyle. Nou, ik denk dat het wel genoeg zegt, hè? Nederlandstalige muziek zal je voorbij horen komen... alleen met een hele, hele harde, heftige, stevige beat eronder. En tot zover ook de party-update. Kort, maar krachtig. Nou, we gaan door met muziek, want daar zie ik aan je radio gekluisterd. Ryan Blade met Let the Beat Hit Em. Het is een heel oud nummer, jaren 90. Ik geloof Lisa Lisa en de Cold Jam heeft hem toegemaakt. Een nieuw, nieuw jasje door Ryan Blade. Luister en geniet mee hier in de Nightwalk. Eh, gonna drive me crazy. Sorry met Put a Record On. En daarvoor horen we Mike Freak met Hot Hot House, de Joan S. remix. En zo werd het weer tijd voor de Nightwalk 10. De meest populaire platen die je waarschijnlijk zal horen... als je vanavond nog gaat stappen her en der in de clubs... of misschien als je gisteren geweest bent, heb je ze ook vast wel gehoord. Deze week op 10, Stardust Music Sounds Better With You. Oude plaat, doet nog steeds fantastisch. Op 9 deze week Patrick Talpin met Turbo Time. Op 8 Darius Sarusian met Come On, Come On. Op 7, Big Hellers Big Love. Natuurlijk uh, alleen dan uh, Big Love in de David Pang Extended Remix. Op 6, Amira met My Desire, de Sam Divine Remix. Op 5, There is Russian met Jamie Jones samen, met Rushing. En op 4, Roberto Serrace met Joyce. Ex nummer 1 plaatje in de Nightwalk 10. Op 3, Mark Broom, Riverstar en Star B met Gotta Have You. Op 2 Kazim met Shine On Me. Deze week op 1. Alweer op 1, nog steeds op 1.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 Good evening, passengers. Welcome aboard on the flight. From this moment on, cell phones should be switched on and put into flashlight mode. May we ask for your attention while our cabin crew demonstrates the safety features on this flight?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 met Young, young Money. <laughs> young Money en daarvoor Dimitri Vegas en Like Mike. Tezamen met de Bass Jackers en D'Angelo en Francis The Flight. En zo kwam ook een eind dat het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes.